Daarnaast waren er nog ongeveer 800 lichtere voorvallen, in de meeste gevallen verkeersovertredingen. In Nederland wonen 20.000 buitenlanders die over diplomatieke immuniteit beschikken. Minister Timmermans wil dat diplomaten die zich schuldig maken aan een misdrijf harder worden aangepakt. Het overleg tussen de Syrische regering en de oppositie heeft volgens VN-bemiddelaar Brahimi nog weinig opgeleverd. De delegaties spreken met elkaar in Zwitserland. Ze zaten twee keer in één ruimte bij elkaar, vanmorgen en vanmiddag, zonder direct met elkaar te communiceren. Bemiddelaar Brahimi hoopt dat de partijen morgen wel een akkoord kunnen bereiken over humanitaire hulp voor de belegerde stad Homs. Dan wordt mogelijk ook overleg gevoerd over het uitwisselen van gevangenen. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Baltimore zijn drie doden gevallen. Op het moment van de schietpartij was het druk in het winkelcentrum. Volgens CNN heeft de schutter gericht op zijn slachtoffers geschoten en zou daarna zichzelf om het leven hebben gebracht. In de eredivisie heeft Feyenoord met 3-2 verloren van hekkensluiter ADO Den Haag. De Hagenaars maakten in eigen huis ongeveer een kwartier voor tijd het winnende doelpunt. Roda JC heeft na acht verloren duels weer eens gewonnen. Het werd thuis 1-0 tegen FC Utrecht. Pek Zwolle won uit met 2-1 van NAC Breda. Het weer. Vanavond en vannacht regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Er ontwikkelt zich bovendien een noordwestenstorm. In het noordoosten valt sneeuw. Morgen overdag zon en vrijwel overal droog.